Dat zegt burgemeester Bandel van Dordrecht. Hij is bezorgd over de grote instroom van mensen uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Die komen via een verkorte opleiding de politie binnen, bijvoorbeeld als korpschef. Maar volgens Bandel is dat geen gewone managementbaan. Wil je je werk goed kunnen doen, dan helpt het als je als ME'er een steen naar je hoofd hebt gekregen, zegt Bandel. Het gaat beter met de ICT-sector. Dat blijkt uit de ICT-barometer van Ernst Young. Een terugkerende peiling onder 600 managers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Hoewel er bij veel bedrijven nog fors wordt bezuinigd... neemt in het midden- en kleinbedrijf de vraag naar externe ICT'ers de laatste tijd weer toe. Twee Belgische militairen zijn geschorst wegens wangedrag. Ze zouden jongere soldaten bij wijze van ontgroening maandenlang hebben gepest en geslagen. En daardoor besloten de slachtoffers het leger te verlaten. Tegen de twee militairen loopt nu een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de Vlaamse krant De Morgen komen agressieve ontgroeningspraktijken vaker voor in het Belgische leger. Turkije wil de botten terug van Sint-Nicolaas. Die liggen nu begraven in Italië. Sint-Nicolaas was bisschop van de stad Mira bij het tegenwoordige stadje Demre in Turkije. Na zijn dood in 346 na Christus werd de goedheiligman daar begraven. Maar later werden zijn resten door Italiaanse zeelui meegenomen naar Bari. Turkije is bezig met een offensief om Turks erfgoed uit westerse musea terug te krijgen ministerie van Justitie is niet blij met een ludieke kerstkaartenactie van de Bredase gevangenis De Koepel. Die had kaarten gemaakt waarop de gevangenen in een winters decor poseren, compleet met skihut, slee en Sint-Bernardshond. Justitie vindt het geen geslaagde actie. Gedetineerden zitten vast en dan moet je niet de indruk wekken dat ze op vakantie zijn, zegt een woordvoerder. Het weer vanuit het zuidwesten regen en natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt tussen 1 en 4 graden.